Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil politieagenten uitrusten met een stroomstootwapen. In een kamerdebat noemde hij de taser een goed wapen dat qua zwaarte tussen de politiehond en de wapenstok inzit. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie eiste vanochtend in de Telegraaf dat agenten een stroomstootwapen mogen gaan gebruiken. Hij zei dat dat nodig is om het gezag van de politie op straat terug te krijgen. De EU krijgt een database met informatie over terreurverdachten. Alle EU-landen moeten hun gegevens over terroristen via dit systeem met elkaar delen. De EU hoopt hiermee aanslagen in de toekomst te voorkomen. Over de invoering van het database is meer dan tien jaar gepraat. Vooral inlichtingendiensten waren bang dat informatie in verkeerde handen zou kunnen vallen. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee NAVO-militairen om het leven gekomen. Uit Amerika en Roemenië. Ook tien burgers kwamen om en er liggen meer dan veertig gewonden in het ziekenhuis. De aanslag was bij een controlepost in de buurt van het hoofdkwartier van de NAVO. De aanslag is opgeëist door de Taliban. In Italië is het nieuwe kabinet beëdigd. Het is een coalitie van twee politieke aardsvijanden. De Links-Democratische Partij en de anti-establishment partij Vijf Sterrenbeweging. Vorige maand viel de regering na een hoogopgelopen ruzie... over de komst van een hoge snelheidslijn tussen Frankrijk en Italië. Premier Conte gaat wel verder als premier. De Raad voor Cultuur ziet weinig in het plan van minister Slop om NPO 3 om te dopen tot regiozender. De invloedrijke adviesraad stuurde op eigen initiatief een oordeel over de plannen. Volgens de Raad moet Slop de veranderingen meer afstemmen op wat Nederlanders willen. En daarom stelt de Raad een soort Nederlandse Netflix voor. En het weer, het is wisselend bewolkt. Er valt nog wat regen bij een graad of 16. Vanavond en vannacht klaart het op en dan koelt het af tot 7 eh, tot 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noorden en noordwesten de meeste kans op een bui. En dan wordt het 17 tot 21 graden.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 I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. ta ta ta ta ta ta 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Turn up the speakers until we drop. We rock the dance floor, we get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels, lipstick on, dance until we see the dark. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow.